ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Jeugdbescherming Noord wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden. Kinderen, jongeren en ouders krijgen namelijk niet de hulp die ze nodig hebben. Staat in een kritisch rapport. De organisatie moet minderjarigen in Groningen en Drenthe helpen die thuis niet veilig kunnen opgroeien. Maar ze voldoen niet aan veel eisen die de inspectie daarvoor heeft. De hele Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Noord is opgestapt. In het oosten van Rusland is een passagiersvliegtuig neergestort. Het gebeurde in Siberië, niet ver van China. Alle 49 mensen in het vliegtuig zijn omgekomen. Het ging fout toen het toestel bij zijn bestemming aankwam, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Daar ging iets mis bij die landing. Na een eerste poging hebben ze het nog een keer geprobeerd. Eh, en toen verdween het eh, vliegtuig van de radar. Eh, en is het dus, eh, dus blijkt nu eh, neergestort door nog onbekende oorzaak. En reizigersvereniging Rover maakt zich zorgen over de wens van de NS... om hun personeel een wapenstok te geven. Volgens Rover kunnen bewapende medewerkers juist geweld uitlokken. NS wil maatregelen omdat hun medewerkers regelmatig onveilige situaties meemaken... met fysiek geweld. En iedere dag 7000 stappen zetten kan het risico op ernstige gezondheidsproblemen flink verlagen. Blijkt uit een nieuwe grote studie. Lange tijd was 10.000 stappen de richtlijn. Maar dat getal komt van een Japanse marketingcampagne voor een stappenteller. De nieuwe analyse van een aantal onderzoekers laat zien dat de gezondheidswinst vooral zit in de eerste duizend stappen. Het weer, het is af en toe nog bewolkt. Vooral in het noorden en op de Wadden kan dan ook nog wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog met wat zon bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.